To my life for all the wrong that you made right.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 CDA-staatssecretaris De Vries vindt dat het kabinet vandaag geen besluit hoeft te nemen over Afghanistan. Hij wijst erop dat het kabinet van de Kamer voor 1 maart de knoop moet doorhakken. En hij vindt dat het kabinet de tijd moet nemen om de verschillende opties naast elkaar te leggen. Het kabinet gaat vandaag verder over de kwestie rond de missie naar Oeruzkan. Eerder deze week zei vicepremier Bos dat de PvdA-bewindslieden tegen een langer verblijf van Nederlandse militairen in Oeruzkan zijn. Wat hem betreft zou het kabinet dat vandaag kunnen besluiten. Premier Balkenende benadrukte gisteren dat het kabinet er voor 1 maart wil uitkomen. De Taliban rond Marja zijn nog niet verslagen. Alle grote wegen rond het Taliban-bolwerk in Zuid-Afghanistan zijn in handen van de NAVO-troepen. Maar overal rond de stad zijn nog verzetshaarden. De NAVO denkt dat het nog zeker een maand zal duren voordat de laatste Taliban-strijders zijn uitgeschakeld. De strijd rond Marja zou aan zeker 120 Taliban het leven hebben gekost. Zeker 15 Afghaanse burgers zijn bij de gevechten omgekomen. Aan de kant van de NAVO zijn tot nu toe zeker vier doden gevallen. Scholen krijgen meer geld om schooluitval tegen te gaan. MBO-instellingen en middelbare scholen kregen 2000 euro per leerling die ze binnenboord houden. Die beloning wordt nu verhoogd naar 2500 euro. In totaal investeert het ministerie van Onderwijs 26 miljoen in de bestrijding van schooluitval. Ruim 40.000 leerlingen verlieten vorig jaar hun school zonder startkwalificatie. Ajax moet binnenkort mogelijk naar de bank om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De beursgenoteerde Eredivisieclub leed de laatste helft van vorig jaar een nettoverlies van bijna 10 miljoen euro. Ajax verwacht over het gehele boekjaar ook rode cijfers. De inkomsten van Ajax zijn sterk afhankelijk van transfers van spelers en van voetbalsuccessen. Bijvoorbeeld in de Europa League. Gisteren verloor Ajax thuis zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Europa League met 2-1 van Juventus. Het weer, vanochtend in het westen en noorden wat buien. Het wordt 3 tot 6 graden. Later overal buien, vanavond landinwaarts mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS.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 Vrijdagmiddag net 3 uur geweest. Tijd weer voor de Euro Breakdown. 20e jaargang alweer van de hitlijst van Europa. Vandaag aflevering 7 uit de jaargang 19 februari 2010. De lijst die bestaat uit 40 platen waarvan er 17 deze week stijgen. Eentje blijft zitten waar die vorige week ook zat. 19 dalen, één of meerdere plekken. En drie komen helemaal nieuw binnen. Dat betekent dat ook drie platen natuurlijk uit de lijst zijn verdwenen. Whitney Houston is er daar eh, één van. Met haar Million Dollar Bill houdt ze het na 20 weken voor gezien in de lijst. JC, de Empire State of Mind, houdt het na 16 weken voor gezien. En de 30 Seconds to March van Kings and Queens. 9 weken lang hebben ze gestaan in de lijst van Europa. De snelstijger is een handen van Keisha. Bla bla bla gaat in totaal 10 plaatsen omhoog. En Ina en Bob Taylor met Deja Vu zakken er 9 en zijn daarmee de snelste daler. Het langst genoteerd, eh, dat is dus niet meer Whitney Houston met 20 weken.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 the street lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, and my eyes are open. And you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up. Nothing Ever Like You van James Morrison album eh, Songs For You, True For Me. Die bereikt in Nederland eh, wel grote successen. In zijn thuisland deed het nummer het helaas wel wat minder. Hij bereikte daar maar een teleurstellende 194ste plaats. Om het succes van eh, Songs For You, True For Me te verlengen is het album op 16 november jongsleden opnieuw uitgebracht. De re-release zal alle nummers van het originele album bevatten, aangevuld met twee gloednieuwe nummers... Op de Same Side en Get To You. En Get To You is de eerste single van de re-release en is een typisch James Morrison nummer. Het deels voort lijkt te borduren op de successen. De grote hit eigenlijk eh, Broken Strings, die natuurlijk samen met eh, Nelly Furtado bijbracht. Dat is James Morrison nieuw binnen met Get To You. langzaam omhoog de lijst in, op weg naar de nummer 1. Eerst nog de nummer 38.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 Twee plaatsen verlies voor Beyoncé deze week. Vorige week nog op 36, deze week naar 38. Met alles in haar 17e week alweer met de single Radio. Hij mag dan niet uitgeroepen zijn tot de eh, beste DJ van de wereld. Toch kan 2009 de boeken in als het jaar van David Guetta. De Franse DJ die eh, realiseerde een doorbraak in Amerika met zijn hit Sexy Bitch. Daarna scoort hij ook nog eens eh, dikke hits met When Love Takes Over en One Love. Boven alles produceerde de Fransman ook nog eens de grootste hit van 2009. I Got A Feeling van de Black Eyed Peas. In 2010 eh, gaat David gewoon verder waar hij gebleven was. De vierde single van zijn album One Love heet Memories. En is nu al een eh, grote favoriet op de Franse en Duitse dansvloeren. Voor zo'n geweldige combinatie. De beste dance producer en de beste nieuwe rapper bij elkaar op één plaat. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Op nummer 34 komen ze deze week terecht. David Guetta met zijn single Memories. namen die we kennen van de hits Mr. Rock'n'Roll en This Is My Life. Amy McDonald, nieuwe album verschijnt op 8 eh, maart van dit jaar. En de Schotse zangeres die gaat dan gewoon verder waar ze mee bezig was. Dit was de eerste single van dat nieuwe album Don't Tell Me That It's Over. Op nummer 40 deze week Drag, The Best I Ever Had. 14 weken lang staat hij al in de lijst van Europa. Van 35 zakt hij naar nummer 40. James Morrison, Get To You, nieuw binnen op 39. Beyoncé Radio, 17 weken in de lijst, zakkend naar 38. Lady Gaga, Bad Romance, 13 weken in de lijst, van 33 zakkend naar 37. Rihanna dan, Russian Roulette, van 31 zakken ze naar 36. 15 eh, weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. September, Because I Love You, 14 weken in de lijst, zakkend van 27 naar 35. David Guetta Memories, nieuw binnen op 34. En Britney Spears met 3 zakt 3 plaatsen naar 33. En dat alles in de 15e week. Dan weer David Guetta, nu met One Love. 12 weken in de lijst van 26 zakkend naar 32. Net hoorde je de nieuwe zinger van Amy MacDonald, Don't Tell Me That It's Over. Op nummer 31 kwam zij nieuw binnen in de lijst. De lijst gaat verder met de nummer 30. Zes plaatsen verlies, maar 17 weken lang alweer in de lijst van Europa. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway.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 kwamen ze binnen op nummer 34. De band die we kennen van de Drops of Jupiter. De, eigenlijk de laatste grote hit die ze gehad hebben, Train. Hey Soul gaat deze week omhoog naar nummer 29. Eh, ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en uit de bewolking valt zo nu en dan ook een bui. De wind bij uit uitwesten is en, eh, aan zee krachtig. temperatuur die de afgelopen nacht niet verder daalde dan 3 graden, die eh, ligt vandaag rond de 5 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan wisselend bewolkt en valt er enige tijd wat eh, winterse buien. Naast regen kan er ook natte sneeuw vallen. En de temperatuur daalt naar waardes eh, dichtbij het vriespunt. Er waait een overwegend matige westelijke wind. En eh, morgen schijnt dan weer lekker de zon. Maar er zijn ook wel wolkenvelden en daaruit valt regelmatig een regen- of natte sneeuw De temperatuur die stijgt naar een graad of 4 en er een matige westelijke wind. Zaterdagavond en zondagnacht dan klaart het sterk op en gaat de temperatuur naar beneden. Het gaat overal weer licht vriezen en met minima tussen de min 1 en min 3 graden. Zondag zijn er wolkenvelden en daaruit valt met name in de ochtend wat uh, eh, wintersneerslag. In de middag blijft het dan weer droog en zien we af en toe de zon tevoorschijn komen. De wind werd uit het zuid tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar een maximale 4 graden. Het is nog niet eh, al te druk in de regio. Waar het wel druk is, is op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Knoop het Holendrecht. Daar op dit moment al 5 eh, kilometer aan auto's achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -F -M. Short van Dam.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 talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, hand my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket that you bought.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 week kwam ze nieuw binnen in de lijst van Europa Rihanna met Root Boy. Toen kwam ze nieuw binnen op nummer 32. Deze week gaan daar 7 eh, plaatsen vanaf en komt ze op 25 terecht. Daarvoor de Keisha met Bla Bla Bla. Twee weken ook in de lijst. Vorige week op 37. En deze week de snelste stijger van allemaal. In één keer schiet ze door naar nummer 27. Op 26 tussen die twee in kwam een oude nummer 1 tegen. Oval City Fireflies. 11 weken staan ze nu in de lijst. Vorige week op 20, deze week dus zakken naar 26. En vorige week op 29 en deze week naar 24. Dan heb ik het over Timbaland. If We Ever Meet Again. De vierde week alweer in de lijst van Europa.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 City. En die noemen ze dan uh, Twilight. Dat is dus een heel andere titel dan we eh, gewend zijn van Fireflies, maar toch wel weer een erg goed nummer. Op nummer 30 deze week de Black Eyed Peas. Meet Me Halfway, 17 weken in de lijst, zakkend van 4, eh, 24 naar nummer 30. Train, Hey Soul Sister gaat 5 plaatsen omhoog en dat alles in hun tweede week naar nummer 29. Jamie Collum, I'm All Over It, zakt 7 plaatsen in de 11e week. En Keisha met Bla Bla Bla gaat er 10 omhoog, van 37 naar 27. En dat in haar tweede week pas weer. Owl City dan, Firefly zakt 6 eh, plaatsen in de 11e week. Rihanna met Rootboy eh, stijgt er 7, staat nu 2 weken in de lijst, gaat naar 25. Timbaland, If We Ever Meet Again naar 24 en dat alles in de vierde week. Snow Patrol, Just CS, 13 weken in de lijst alweer, van 18 zakken ze naar nummer 23. Owl City dan, Vanille Twilight. Vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 22. En op nummer 21 vinden we dan Jason Mraz. Butterfly staat 11 weken in de lijst en zak van 17 naar 21. Ina en Bob Taylor, Deja Vu, 11 weken in de lijst, zak van 11 naar nummer 20. En nummer 19, dat zijn 9 plaatsen winst voor eh, Taylor Swift. Today was a fair tale, staat alweer 3 weken lang in de lijst. En gaat dus van 28 omhoog naar nummer 19.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 to me all I want.